Jobboot met het NOS-journaal. In Genève is topoverleg aan de gang over Oekraïne. Aan tafel zitten Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het overleg begon om 11 uur vanmorgen en om 3 uur vanmiddag zou er een persconferentie worden gegeven. Maar het overleg is nog steeds aan de gang. Of dit betekent dat er vooruitgang wordt geboekt is niet duidelijk. Het is voor het eerst sinds het begin van het conflict dat de vier partijen direct met elkaar praten. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen accountantskantoor KPMG en een bouwbedrijf. Die twee zouden voor miljoenen euro's hebben gefraudeerd bij de bouw van het nieuwe KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen, dat in 2010 werd opgeleverd. KPMG en het bouwbedrijf hadden voor de bouw een aparte vennootschap opgericht. Volgens de Belastingdienst heeft deze vennootschap gefraudeerd met de aangifte over 2010. De vereniging Eigen Huis heeft in, de maand, in een maand tijd 350 meldingen gekregen over woningcorporaties die oude huurhuizen goedkoop aanbieden. Die korting kan oplopen tot bijna de helft van de marktwaarde en is bedoeld om de kas van corporaties te spekken. Mensen die een huis in dezelfde buurt proberen te verkopen klagen dat dat niet lukt tegen de normale marktwaarde. Ze moeten nu concurreren met de corporaties en blijven soms met een restschuld achter. Starters die op de woningmarkt komen of huurders die nu voordelig hun eigen huis kunnen kopen... zijn juist blij met de korting. Allochtonen die in de Haagse wijk Duindorp wonen, komen wonen, worden daar stelselmatig weggepest. Dat hebben burgemeester Van Aartsen en woningbouwvereniging Vestia gezegd tegen Omroep West na een bezoek aan de wijk. Zodra allochtone nieuwkomers een woning hebben betrokken, worden ze bedreigd, hun ruiten ingegooid en worden racistische leuzen op muren gekalkt. Ook worden varkenskoppen opgehangen om islamitische nieuwkomers te beledigen. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat ze achter de pesterijen staan. Het weer, is nog wat zon, maar geleidelijk meer bewolking. Laat in de middag en ook vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen af en toe een bui, maar ook geregeld zon. Met 11 graden is het aan de frisse kant. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 3 kilometer. A13 en A Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 2... N15A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 2 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam ook 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 4. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 ZFM. zaterdag 19 april om 20.30 uur zal in het Wapen van Zandvoort in samenwerking met On Air Events weer een bingoavond organiseren met als thema Pasen. Een gezellige bingoavond onder het genot van een drankje. De avond zal afgesloten worden met een loterij.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 minute paarsraces staan bol van spanning en spektakel. Beleef de start van het nationale raceseizoen en geniet van de strijd om elke centimeter van het beroemde afval van Circuit Park Zandvoort. they fired the gun and burned the mast and rowed from ship to shore. evenementenagenda van deze week. 18 april kinderdisco, pluspunt van 7 uur tot 9 uur s avonds. De 19e, dikke pret en dunne poepshow, Lauren en Hardy, aanvang om half 8. 19 en 21 april, paasraces circuitpark Zandvoort. De 26e, Koninginnedag, centrum van Zandvoort. De 27e, American Sunday, circuitpark Zandvoort. De 27e, Classic Concert met het kwartet Bella Cantora... Protestantse kerk aanvang om drie uur smiddags. middags. U bent van harte welkom om de Glas Expo te bezoeken in het Zandvoort Museum. Wij presenteren de Nederlandse glaskunstenaars Luzanne Schuring, Ellen Kuil, Ingrid Beesterboer, Joek van Dranen, Annette Woed, Sascha Jansé en Ans Bakker. Barney Agerbeek vertelt over de Leerdamse glaskunst en toont het werk van Willem Hezen, Bernard Hezen en Floris Nijdam. Ook openden wij op 21 maart de museumwinkel met het overzicht van producten uit Zandvoort... en van betaalbare kunst van de Nederlandse kunstenaars uit diverse disciplines. De water- en vuurwinkel wordt weer in ere hersteld en we hebben een primeur. De walk-in closet wordt in gebruik genomen en er zal een fotowand zichtbaar zijn... waar u een plaatje kunt maken van uw gezicht van het Zandvoortse klededracht. Kortom, het Zandvoort Museumteam staat klaar om u te verrassen en te informeren. the girl to marry. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. 20 april, aanvang om 4 uur middags. Geniet van de heerlijke klanken van Jazz in the City op het zondagmiddag bij Holland Casino Zandvoort. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisstraat 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van favoriete karthouders, organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 542. Ik herhaal 023 574 0542.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 Later in de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe... en in het avond gaat het af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied tot krachtig. In de avond draait de wind naar west tot noordwest. Komende nacht trekken bewolking en regen naar het zuidoosten weg... en volgen er enkele opklaringen. Later in de nacht kan er in het noorden een enkele bui voorkomen. De minimumtemperatuur ligt rond 5 graden. De wind wordt vooral noordwest en is boven het land matig... langs de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Morgen overdag is er vrij veel bewolking... en verspreid over het land komen enkele buien tegen. Tegen de avond wordt het overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 9 graden in het noorden... tot 12 graden in het zuidoosten van het land. De noord- tot noordoostenwind is matig langs de kust... en in het IJsselmeer vrij krachtig. Zaterdag licht bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. De maximumtemperatuur tussen de 12 en de 16. Er is veel wind uit het oosten. Zondag bewolkt en in enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. De maximumtemperatuur tussen de 15 en de 22. Er is veel wind uit het oosten, langs de stranden bewolkt en in enkele lichtere bui. In het zuiden van het land vrij veel bewolking en een maximumtemperatuur van 17 graden. strand. puzzeltocht is weer terug in Zandvoort aan Zee. Na een jaar van afwezigheid heeft de On Air Events besloten om de paaspuzzeltocht weer terug te laten keren in Zandvoort. En dit keer in samenwerking met IJsselland Sanremo. Op tweede paasdag, 21 april aanstaande, kunnen kinderen van 12 tot 5 uur bij IJsselon Sanremo een kaart kopen voor 4,50 en daarmee de paaseieren zoeken in de etalages van de winkels in het centrum van Zandvoort. Daar zijn ook letters aan verbonden. Zijn alle letters compleet? Dan kan de kaart weer ingeleverd worden bij IJsselon Sanremo, waar de paashaas met een verrassing op je staat te wachten. IJsselon Sanremo, Schoolstraat 1 in Zandvoort. Volgens mij is Pasen eieren zoeken, eieren verven en eieren eten. Maar wat hebben eieren en Pasen met elkaar te maken? Heeft het iets met het voorjaar te maken? Haasjes, chocolade, palmpaarstokken, bloembakjes met narcissen, meubelboulevard, ga zo maar door. In onze moderne samenleving weten veel mensen amper nog wat het paasfeest inhoudt. Tijdens mijn speurtocht, wat Pasen eigenlijk voor iemand betekent... belandde ik jaren terug met deze vraag bij een groep bewoners van Nieuw Unicum. Ik werkte daar als activiteitenbegeleider. Wat betekent Pasen voor jou, vroeg ik. Dat zijn twee saaie dagen, want dan ben jij er niet, ander iemand Adrem. Het is niet Pasen, maar Pietsch, verbeterde een Joodse meneer mij. En hij vertelde over zijn Pasen. Pietsch heeft met de bevrijding te maken van het Joodse volk uit Egypte. Er wordt met Pietsch een gebraden ei gegeten. Het ei wordt hard gekookt en boven een gasvlam gebraden. Het ei staat symbool voor rouw omdat de tempel verwoest is. Voor de christenen is Pasen een belangrijkste kerkelijke feest van het jaar. Het staat symbool voor nieuw leven, kruisiging en wederopstanding. Het wordt zo mooi weergegeven in het muzikale spektakelstuk The Passion van de RKK en de EO. Met dit jaar als locatie Groningen en Jan Dulles als de verlosser. Op het podium spelen en zingen acteurs de laatste uren van Jezus. Het grote stoet toeschouwers trekt met een verlicht kruis door de binnenstad en eindigt op de vismarkt. Voor mij is dat Pasen ten voeten uit. Voor Zandvoort is Pasen kamerverhuur, volle terrassen en paasraces. Paashaas Frits heeft zijn opdracht volbracht en verzamelde drie soorten eieren in zijn mandje. Het nieuwe leven zal na Pasen in Zandvoort beginnen met een verse gemeenteraad en een nieuwe college.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 Woensdag 16 april om half acht avonds. Bioscoop Circus Zandvoort. Filmclub Simon van Kolle presenteert de thriller All is Lost. Robert Redford speelt in de integrerende thriller All is Lost... een solozeiler die tijdens zijn tocht over de Indische Oceaan probeert te overleven... nadat zijn jacht in botsing is geraakt met een drijvende container. De meedogenloze zon, een slinkende voorraad voedsel en rondzwemmende haaien... zorgen ervoor dat de situatie steeds zorgwekkender wordt. feeling just grows and grows with every sigh. I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I as years go by. I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. won't try. Swing the Thing, Bill Baker's Big Band. Beroemde danszalen als Savoy Ballroom, Café Rouge in Hotel Pennsylvania... waren in de weekenden van de jaren 40 overvol. Swing was booming. Dansen al de Jitterbug en de Lindy Hop waren in de mode. De heren trokken hun nette pakken aan, de dames een dansjurk... en in de ballroom ontmoetten ze elkaar. De vonken spatten eraf. De filmindustrie speelde daar handig op in en produceerde de een na de andere dansfilm, waarbij voor menige big bandleider een belangrijke rol was weggelegd. Jukeboxen zaten vol met platen van big bands en swingorkesten. De muziek is nog steeds in. Je kunt al die danssoorten gewoon hier in Nederland weer leren. Maar gewoon luisteren kan natuurlijk ook. Dit seizoen voor het eerst in de Oude Kerk in de Willemineplein in Heemstede. Eén garantie, het dak gaat eraf sorry voor de kerk.